2 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De rechtszaak tegen de oud-voorzitter van de Internationale Atletiek Federatie IAAF is met vijf maanden uitgesteld. Er zijn nieuwe documenten opgedoken... waardoor het proces tegen de 86-jarige Lamine Diak vertraging heeft opgelopen. De Senegalees staat terecht voor fraude en witwassen. Justitie in Frankrijk deed lang onderzoek naar betalingen van meer dan 3 miljoen euro... die Diak zou hebben gekregen voor het verdoezelen van positieve dopingtests... van vooral Russische atleten. Diak, die al vijf jaar huisarrest heeft in Frankrijk, ontkent de beschuldigingen. Frankrijk stuurt 220 extra militairen naar West-Afrika... om moslim-extremisten uit te schakelen. Ook komt er een gezamenlijke bevelstructuur met regeringstroepen... van landen in die regio. Er zijn al 4500 Franse militairen om in deze landen groepen te bestrijden... die met IS en Al-Qaeda zijn verbonden. Maar nog altijd plegen die organisaties bloedige aanslagen. Drie medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen... hebben naar schatting 1,2 miljoen euro aan publiek geld weggesluist... van de universiteit naar een eigen stichting. Dat heeft het bestuur van de faculteit der letteren bekendgemaakt... in een brief die in handen is van de NOS. Een van de drie is ontslagen. Ook tegen de andere twee zijn volgens het bestuur maatregelen genomen... en er is aangifte gedaan van subsidiefraude en valsheid in geschriften. FC Barcelona neemt per direct afscheid van trainer Ernesto Valverde. Valverde wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte prestaties van de Catalaanse club. Het ontslag komt niet als een verrassing. Al tijden wordt er in de Spaanse media over gespeculeerd. Hoewel Barcelona lijstaanvoerder is in de Spaanse competitie... werd in de laatste vijf wedstrijden maar één keer gewonnen. Donderdag verloor Barcelona van Atletico Madrid... in de halve finale van de Spaanse Supercup.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 the last Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. 寂寞。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 is me.